Etienne Verschuren met het NRS Journaal. President Trump kan de invoering van importheffingen voorlopig toch doorzetten. Woensdag oordeelde een federale rechter dat Trump zo'n maatregel niet op eigen houtje kan nemen... maar daartegen ging het Witte Huis in beroep. Het Hof van Beroep moet de zaak nog behandelen... maar zegt dat de regering ondertussen wel door kan gaan met importheffingen. Volgens Trump zit de VS in een economische noodsituatie... en kan hij daarom gebruik maken van een noodwet uit 1977. Vijf Amerikaanse bedrijven die veel last hebben van die importheffingen... waren daarop naar de rechter gestapt. In het dorp Bochels in Zuid-Limburg is gisteravond laat een man op straat neergeschoten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de schietpartij. In Georgië is opnieuw een oppositieleider opgepakt. Het is Nika Melia, een van de leiders van de Coalitie voor Verandering... de grootste oppositiebeweging in het land. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij zich heeft misdragen tegenover een politieagent. Vorige week werd al een andere leider opgepakt, Zourab Yaparitse. In Georgië is de partij Georgische Droom aan de macht. Tegenstanders zeggen dat het land steeds autocratischer wordt en richting Rusland beweegt. In Alaska heeft een man drie uur lang met zijn gezicht in een bergbeekje gelegen... terwijl hij onder een rotsblok van meer dan 300 kilo lag... De 61-jarige Kel Morris was aan het wandelen met zijn vrouw bij de Godwin Gletscher... toen stenen onder hem wegrolden en hij 6 meter naar beneden viel. Zijn vrouw wist uiteindelijk de hulpdiensten in te schakelen die de wandelaar bevrijden.